Ik had meer zenuwen door de pers eigenlijk dan door de prik. Door de vaccinatie. Ik voel me gewoon hartstikke goed. Ik heb er niks van gevoeld. Eh, tot nu toe eh, is het allemaal super verlopen. Ook op veel andere plekken krijgen mensen de komende dagen hun eerste prik. Via de GGD hebben al 60.000 zorgmedewerkers een afspraak gemaakt om zich te laten vaccineren. En volgens koning Willem-Alexander en koningin Maxima is het begin van de vaccinaties een keerpunt. Op Instagram laten ze weten dat het een uitweg uit de crisis is. En ze roepen iedereen op het nog even vol te houden. Een jongen van 18 die afgelopen nacht in Breda met zijn auto over de kop vloog had cocaïne gebruikt. Zijn auto raakte toch ook nog eens een geparkeerde bestelbus, maar hij kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Hij mag pas weer rijden als ze bij het CBR vinden dat hij dat weer veilig kan. De afvaldiensten hebben hun handen vol de laatste tijd. De decembermaand ja, is iedereen massaal gaan inkopen via internet. En eh, we zien dus nu een enorme hoeveelheid karton. En ook het piepschuim en plastic uit de pakketjes belandt nu massaal bij het afval. Ondergrondse containers zitten op sommige plekken propvol. Het is vooral prop, het is gemakzucht. Het is uh, niet zeg maar, de tijd nemen om het eh, keurig netjes in kleine stukjes eh, te snijden. Waardoor de containers sneller lijken dat ze sneller vol zitten, terwijl ze eigenlijk helemaal niet vol zitten. Krijg het weer nog. Vanmiddag valt er in het oosten wat natte sneeuw. In het westen komt er gewoon regen naar beneden. Het is een graad of twee. Ook morgen is het koud, grijs en regenachtig. Misschien valt in de Limburgse heuvels nog wel wat sneeuw. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn staat 6 kilometer stilstaand verkeer tussen Dijk en Purmerend Zuid.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 Holding you right by my side. But the morning always comes too soon. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Sinds maandag hebben bijna 60.000 zorgmedewerkers een afspraak gemaakt voor een coronaprik. Vanochtend is in Veghel een begin gemaakt met de Nederlandse vaccinatiecampagne. En ook de eerste ziekenhuizen zijn begonnen met inenten van medewerkers uit de acute zorg. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn blij dat het vaccineren is begonnen. In een boodschap noemen zij de start een keerpunt dat hoop geeft op een uitweg uit de crisis. De Amerikaanse senator Mitt Romney is in het vliegtuig uitgescholden door aanhangers van president Trump. Ze scholden de Republikein uit voor verrader. Romney noemt het waanzin om de verkiezingsoverwinning van de democraat Biden tegen te houden. Het weer, veel bewolking, vanuit het oosten natte sneeuw, in het westen van het land regen en het wordt een graad of twee. vibe, ain't that the way it go? I need nobody but you won't replay. Caught in the memory when you touch my body and you say my name, giving me what I need. Tick tick tock tock. Every minute, so lost in it, like you're in my bed.